en een voorspoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Russische president Poetin gaat geen Amerikaanse diplomaten het land uitzetten. De Russische minister Lavrov wilde 35 diplomaten de deur wijzen... omdat Amerika gisteren hetzelfde deed met 35 Russische diplomaten. Maar Poetin heeft Lavrov teruggefloten. De president wil afwachten wat president Trump gaat doen... Poetin zei wel dat hij het jammer vindt dat president Obama zijn ambtstermijn op deze manier afsluit. De Russische diplomaten moeten vertrekken uit de VS vanwege de heks in de Democratische Partij. Volgens Amerika zit Rusland daarachter. Op een kartbaan in Duitsland zijn gisteravond tientallen mensen onwel geworden door een hoge concentratie koolmonoxide. Vijftien mensen moesten naar het ziekenhuis. Ze zijn buiten levensgevaar. 65 anderen zijn ter plekke door ambulancepersoneel behandeld. De koolmonoxide kan van een defect aan de ventilatie komen of van een kapotte kart. De kartbaan in de buurt van Frankfurt blijft voorlopig dicht. Na het pensioenfonds Metaal en Techniek heeft nu ook het fonds Metalectro aangekondigd dat de pensioenen volgend jaar niet hoeven te worden gekort. De dekkingsgraad is in december uitgekomen boven de kritieke grens van 91,4 procent. Dat komt onder meer door de stijgende rente en de beurskoersen. De Poolse staat heeft een enorme kunstcollectie gekocht voor een zacht prijsje. Volgens schattingen is de hele kunstverzameling zo'n 2 miljard euro waard. Maar na onderhandelingen betaalt Polen er 100 miljoen voor. Het weer in het westen en noorden nog mist of bewolking. In de rest van het land zonnig. In de mist is het plus 1 graad en op andere plekken is het 3 tot 5 graden. Morgen op Oudejaarsdag is het bewolkt, maar wel droog. Waarschijnlijk ook tijdens de jaarwisseling. Het wordt dan 3 tot 7 graden. Nieuwjaarsdag regen, in Zuid-Limburg mogelijk natte sneeuw. Dit was het NOS Short. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, vooral veel vertraging op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam vanwege een ongeluk bij Delft. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is drie kwartier vanaf het knooppunt Prins Klausplein. Kan dus het beste via de keteltunnel over de A4 rijden. Op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam staat eh, voor de Botlektunnel 4 kilometer door een spoedreparatie.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 I hate you. Welkom terug bij het derde uur van de Eurohit 2016 eh, hier op ZFM eh, Zandvoort. Live staan we op locatie bij de ijsbaan in Zandvoort. Zeker nou thuis nog eh, gewoon voor de radio. <clears throat> dan hier naartoe. Er zijn poffertjes, er zijn oliebollen. Ik heb net een eh, oliebol op eh, met dank aan eh, meneer Vos. Niemand anders natuurlijk. gemaakt door nou, niemand minder dan Harry Oliebol himself. Hey, de nummer 69 hoorde je Ganesh samen met Olivia O'Brien met I Hate You, I Love You. Goed voor 242 punten. Mooi rustig nummer hier aan het begin van het... Derde uur alweer eh, van de Eurohit. Hey, de nummer 68 eh, gaan we voor je draaien. Dat is ook een eh, prachtige, mooie, rustig nummer. In de vijfde week van dit jaar is hij nieuw binnengekomen op een 38e plaats. Maar uiteindelijk heeft hij toch nog zijn best gedaan. 247 punten is voor Alan Walker met Het Goed voor een 68e plaats. we van eh, Zandvoort wordt het eh, steeds gezelliger. Tot vanavond 9 eh, uur zijn we bij je met live muziek hier vanaf de ijsbaan en live radio-uitzending. Tot 5 uur ben ik bij je met de top 100 en dat doen we bijvoorbeeld nu met de nummer 66. Dit is Armin van Buren samen met Kensington met Heading Up High. Goed voor mijn liefst 252 punten. Even gaan door met de nummer 65 eh, van eh, dit jaar. Ehm, een groep die ook eh, bekend is geworden van een van de vele talenten talentenjachten over de hele wereld. Little Mix samen met Jason Derulo met Secret Love Song op 65. Goed voor 253 punten. me in the street and you kiss me on the dance floor.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 Iedere week hebben we de Euro Breakdown op uh, ZFM Zandvoort, de top 40 van Europa. En dan krijgt de eh, nummer 40 krijgt dan 1 eh, punt en de nummer 1 40 punten. En zodoende wordt er een eh, lijst samengesteld en dat maakt zich uiteindelijk de top 100. Daarmee op nummer 64 dus Kygo met uh, Julia Michaels met uh, Carry Me. de nummer 63 dan uh, van dit jaar is een nummer die nog niet zo lang in de lijst staat. Dit is Bruno Mars met 24 Karat Magic.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 Maar goed, daar is weinig aan te doen. hey, Sander is ook weer aangeschoven. Ja, zeker. Hoe is het ijsklompje? Ja, als een ijsklontje. Oké. Okay. Eh, misschien is het leuk om straks eh, even een rondje over het eh, ijs te doen. Ja, ik, ik weet niet of de mensen op de ijsbaan dat leuk vinden. Ik hoor keihard ja. Ja, ik hoor ook keihard ja. ja ik hoor keihard ja. ja. Ja, ja, ja, ja, ik doe het ervoor. Hey, dan gaan we zo direct doen. Even een rondje over de ijsbaan. Kijken hoe het daar eraan uh, toe gaat. Natuurlijk staan de meiden van de poffertjes er nog steeds. Ze hebben er net eh, weer een hele hoos eh, mensen achter de rug. Maar eh, het is nog steeds niet druk genoeg. Voor mij mag er gewoon een continue stroom zijn met mensen. Heb jij dus al poffertjes gehaald? Ik heb nog geen poffertjes gehaald. Ik heb net een oliebol van Albert Jan gehad. Maar ik ga oh, zo direct ga ik, poffertjes. ik zat op jou te wachten met de poffertjes. Nou, dan gaan we het zo over poffertjes ja, halen. Ga jij, zo over, ga jij zo over poffertjes halen voor ja, ons? ik ga even poffertjes halen. Ja, en dan gaan we kijken hoe het met de financiën staat voor het goede doel voor Kika. Zijn ze natuurlijk hier poffertjes aan het verkopen. Net zoals eh, vorig jaar. En dat zullen ze niet alleen eh, vandaag doen. Dat eh, gaat ook nog eens keer op een zaterdag 7 januari gebeuren. En ja, ik hoop dat er het een hoop oplevert. Dus zit je nou nog thuis achter de radio, kom dan hier naar de ijsbaan toe in Zandvoort in het centrum. Je kan hem niet missen eigenlijk. Ik denk als je hem nog niet hebt gezien, als je niet weet waar die staat, dan moet je wat vaker je huis uitkomen. Ja, <laughs> en het leuke is als mensen poffertjes komen halen, ze kunnen ook gelijk radio kijken. Ja, inderdaad. En niet alleen radio kijken, gewoon ook gezellig eh, meegenieten van de leuke nummers die we hebben. Ja. De top 100 eh, van eh, dit jaar alweer van Europa. Ja. En daarnaast hebben we ook nog allemaal andere lekkere dingen. Zoals zijn, is er, de koffie is er, de glühwein is er, het bier zag ik al voorbij komen. Dus ehm, het moet helemaal goed komen hier. ja, Albert-Jan, je krijgt ook zo'n biertje. Het moet helemaal goed komen hier op de ijsbaan. Ehm, we gaan door met de top 100 met de nummer 61 van dit jaar. In eh, nummer 61 is in handen van een eh, dame uit het eh, Verenigd Koninkrijk. Als je haar hoort praten, ik versta het compleet niet. Ik ook niet. Ze heeft mooi rood haar en ze heet Jess Glynn. En dit is een nummer van haar Take Me Home. De nummer 61 van dit jaar dus.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 En eigenlijk nog steeds in de wekelijkse top 40. Ja. Ja, echt waar. Robbie Williams dus met Love My Life. Mocht je net zijn ingeschakeld, dit is de top 100 hier op uh, ZFM Zandvoort live vanaf de ijsbaan. En ehm, nou, hoe weet het, eh, de top 100 is eh, samengesteld uit alle top 40's eh, van het hele jaar van Europa. En dan krijgt iedere keer nummertjes punten erbij. De nummer 41 en de nummer 40, 1 en alles daartussen. En zo klimmen we op langzaam naar de nummer 1. En de nummer 1 heeft over de 900 punten te pakken dit jaar. Wie dat is, blijf gewoon luisteren. Tot 5 uur zijn we bij je hier vanaf de ijsbaan in het centrum van Zandvoort. Ja, en dan gaan we over naar Sander, want die gaat volgens mij... Eh, heb je al gepind? Ja, ik heb al gepind. Ah, ik loop even achter je langs. Ja, ik laat het helemaal eh, jou over. anders ga ik piepen. Wel, nee joh, je piept al, al je hele leven. Ja, dus, eh. ja, dat is waar. Kijk, dan lopen we naar onze buurmeisjes. Ja, want de buurmeisjes staan nog steeds te verkleunen. Ik heb een kacheltje hier staan, maar die meiden niet. Ik vind het best wel knap. Ja, en dan uh, vragen wij keurig aan de dames... mogen wij twee porties poffertjes? Ja, mag dat? Ik hoor niks. Ja, volgens mij mogen. Oh, oké, wat een mazzelaar ben jij. Ja, nou, jij ook. <laughs> Ja, oh ja, is ook een portie voor mij bij. Nee, de dames staan hier op de ijsbaan in eh, Zandvoort um, poffertjes te verkopen. 1 euro voor uh, eh, 9 stuks en alle opbrengsten gaat eh, naar het goede doel. Vorig jaar hadden ze iets meer dan 800 euro en dit jaar willen ze daar dik overheen gaan. Dus eh, heb je nog geen eh, poffertjes gekocht? Voor die 1 euro hoef je het eh, absoluut niet te laten. Wat is nou die 1 euro op een jaar tijd, op een mensenleven eigenlijk? Kom gewoon hier naar de koekersopi tent op het terras. Staan ze onder de afdak naast de ingang. En uh, koop gewoon die poffertjes. Hè. Ze zijn lekker, tenminste althans. Ik ga het zo direct proeven. Ik ben benieuwd of ze lekker zijn. Ik weet het eigenlijk nog helemaal niet. Maar daar gaan we vanzelf achter komen. Ja, poedersuiker erbij. Oh, lekker poedersuiker erbij. Heb je ook een vorkje erbij en zo? Ja, ook nog. Welke kleur wil je? Welke kleur voor je Welke kleur kunnen we uitkiezen? Rood en groen. Oh, doe dan maar blauw. Oh, oké. <laughs> nee, nou, die, nee, die wisten niet. Oh, jammer. Nee, doe, nou, maakt mij niet uit welke je eh, Als de poffertjes maar lekker zijn, hè, dan gaat het om. Ja. Dan, eh, ze hebben het eh, niet uh, zelf gemaakt, zeiden ze. Maar ze zijn niet zelf gemaakt. Ja, wel bloedheet opgewarmd. Ja, dat ik zie ze iedere keer eh, uit de pink komen. Nou, het ruikt lekker hoor, hier als ze zo naast me staan. Ik begin echt eh, trekking te krijgen ondertussen. Hey, terwijl dat de eh, poffertjes aan het opwarmen zijn, gaan we even luisteren naar de nummer 59 van dit jaar. De nummer 59 is goed geweest voor maar liefst 291 punten. Eén puntje meer dan zijn voorganger. En is vorig jaar eigenlijk, eind vorig jaar, in de lijst terechtgekomen. Maar ja, die puntentelling eh, gaat helaas eh, niet meer op voor dit jaar.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 Ze hebben goed gesmaakt, dames. Dankjewel. Goed voor 291 eh, punten is deze First Aid Kit met uh, Maya Bekend geworden door eh, een of andere televisiecommercial. welke dat is, dat weet ik per ongeluk expres niet meer. Want ik heb hem te vaak gehoord eh, daar op eh, tv. Ja, kijk je dan zoveel reclame? <laughs> Ja, blijkbaar. Het zit er allemaal tussendoor altijd. kan ik ook niks aan doen. Was je niet van die autoreclame? Ja, ik weet het wel zeker. <laughs> Maar ja, ik weet het merk niet meer. Ja, nee, hou maar zo. <laughs> Ik vind het een stuk beter. hey, dat eh, was de nummer 59 dus. Op nummer 58 vinden we een plaat die ook vorig jaar in de lijst is terechtgekomen. Dan heb ik het over Adam Lambert met Another Lonely Night. 295 punten heeft hij opgehaald. 304 punten heeft eh, zijn eh, voorganger eh, opgehaald. Dat is een nummer 57. En uh, ja, moet ik hem wel gaan draaien. Hij is helemaal grijs gedraaid op de radio, overal op. En dan denk ik dat jij al weet welke het is.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 En dat doen we nu met uh, nummer 56 eh, Passengers dit met Anywhere. Hey, snel door met de volgende plaat. Dit is de nummer 54 Fleur East met Sex. women, yeah, I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn you, father, can you play that sax?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 Het weer en het verkeer hier op CFM Zandvoort. Zo direct na het nieuws en weer en verkeerd. 1 na laatste uur en we zijn nog niet eens op de helft van de lijst. Ik moet nog een beetje gaan opschieten ook. Maar dat gaat zo direct helemaal goed komen. Leuke platen komen er zo direct aan. Maar eerst zo direct het nieuws, weer en verkeer en de commercials. Ik zeg tot zo direct bij eh, het derde uur van de Euro 2016 hier op uh, eh, CFM Zandvoort. Get ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.